Patrick Holtkamp met het NOS-journaal. In Californië is acteur en komiek Robin Williams overleden. Volgens de politie lijkt het erop dat hij zelfmoord heeft gepleegd. Zijn woordvoerster zegt dat de acteur al enige tijd leed aan zware depressies. Williams was onder meer bekend van de films Good Morning Vietnam, Dead Poet Society en Mrs. Doubtfire. In 1998 kreeg hij een Oscar voor zijn rol in de film Good Will Hunting. Robin Williams is 63 jaar geworden. Liberia krijgt van de Verenigde Staten het experimenteel medicijn ZMAP... voor de behandeling van mensen met het ebola-virus. De Liberiaanse president had om het medicijn verzocht. CMAP is in de VS toegediend aan twee hulpverleners en aan een patiënt uit Spanje. Het medicijn lijkt aan te slaan, want de drie tonen tekenen van herstel. De Amerikaanse luchtmacht heeft opnieuw stellingen van IS in Noord-Irak aangevallen. Straaljagers namen vier controleposten en een onbekend aantal gepantserde voertuigen onder vuur. De ziektegevallen op het Brabantse vakantiepark Prinsenmeer bij Asten zijn zeer waarschijnlijk veroorzaakt door het norovirus. De GGD zegt dat het virus bij twee gasten is vastgesteld en dat de aard van de gezondheidsklachten bij anderen er ook op wijst. Vorige week werden tientallen mensen op het vakantiepark ziek. Ze hadden diarree en moesten overgeven. Curaçao houdt voorlopig geen bolletjeslikkers meer aan. Het is op het hoofdbureau van de politie in Willemstad zo vies... dat de drugscouriers daar van de GGD niet meer mogen worden opgevangen. Bolletjeslikkers kunnen gewoon doorlopen en naar Amsterdam of Düsseldorf vliegen. Daar worden ze dan alsnog aangehouden omdat Curaçao hun namen doorgeeft. Het weer, periode met zon, maar ook af en toe een bui en het wordt 19 tot 21 graden.